Renate Evers met het NOS Journaal. In het centrum van Amsterdam dreigen de vuilnismannen een week in staking te gaan. Ze beginnen op Koninginnedag. De vakbonden Abfacabo FNV en CNV zeggen dat bij een harde opstelling van de werkgevers stevige actie past. De gemeenten weigeren volgens de vakbonden om cao-afspraken te maken over koopkrachtbehoud en werkzekerheid. Wel is afgesproken dat plekken in Amsterdam waar op 4 mei een défilé wordt gehouden netjes worden opgeruimd door de vuilnismannen. De directeur communicatie van het ministerie van Landbouw stapt op in verband met het omstreden tijdschrift Gerda. Minister Verburg had het tijdschrift uitgebracht om het publiek voor te lichten over de werkzaamheden van het ministerie van Landbouw. Maar de Tweede Kamer vond dat de klossie te veel over Verburg ging en te weinig over het ministerie. En dat is tegen de regels voor overheidscommunicatie. Ook premier Balkenende was er niet blij mee. De topambtenaar die nu vanwege Gerda vertrekt gaat ergens anders bij de overheid werken. De AEX is voor het eerst in anderhalf jaar boven de 350 punten gesloten. De Amsterdamse beurs sloot op 351,44. Een stand die in september 2008 voor het laatst was gehaald. Ook de andere Europese beurzen deden het goed en dat kwam onder meer door positief nieuws uit de VS. Amtelijke werkgroepen hebben hun rapporten gepresenteerd over de mogelijkheden om de komende jaren miljarden te bezuinigen. Genoemd wordt onder meer het beperken van de WW tot een jaar, het omzetten van de studiebeurs in een lening en een eigen risico in de zorg van 775 euro. Ook wordt gepraat over beperking van de hypotheekrenteaftrek en de huursubsidie. De verschillende politieke partijen reageren wisselend op de voorstellen. De meeste kunnen zich wel vinden in een aantal plannen. Het weer vanavond en vannacht vrijwel overal droog. Minima tussen 4 graden aan zee en lokaal 0 in het binnenland. Morgen eerst zon, maar in de middag vanuit het zuiden regen.